President Biden gaf geen bewijs voor zijn beschuldiging. Toch is het oppassen, vertelt deze oorlogsdeskundige. Zowel cyber als chemische aanvallen. Eh, ja, het we moeten ervan uitgaan dat Rusland over die capaciteit beschikt... en niet verbaasd zijn als ze daadwerkelijk worden ingezet. Iedereen die wil kan komende vrijdag afscheid nemen van Piet Paulusma. Tussen 12 en 5 middags kan dat in Harlingen. Een dag later is zijn uitvaart in besloten kring. Ook kunnen mensen online een kaarsje branden voor de overleden Weerman. Dat is inmiddels al meer dan 3000 keer gedaan. Paulusma stierf aan de gevolgen van kanker. Hij was 65 jaar. Nederlanders slikken onnodig veel maagzuurremmers, meldt de Volkskrant. 9 van de 10 keer is het niet nodig om ze te gebruiken, zeggen huisartsen die er onderzoek naar deden. Het is niet gevaarlijk om maagzuurremmers te slikken, ze werken goed en ze hebben weinig bijwerkingen. Maar ze verhullen vaak de echte oorzaken van de klachten, zoals te veel alcoholgebruik of ongezond eten. een bijzonder project in Amsterdam gisteren om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. In een hotel in de stad waren speeddates georganiseerd tussen ouderen en jongeren... Niet alleen nuttig om dus iets te doen aan de eenzaamheid. Je kon ook echt veel van elkaar leren, zegt deze jongen. Ik krijg allemaal wijze lessen mee. Eh, hoe ik met mijn huwelijk om moet gaan. Eh, wat voor tv ik moet kijken. Hoe ik kan besparen op Ziggo. En wat allemaal niet meer. Het gaat de hele tijd door. Hoeveel kinderen je kunt, kunt krijgen. Maar... <laughs> en ook vooral hoe. hoe. Er zijn na afloop ook nummers uitgewisseld. Dus wie weet komt er straks nog een tweede date. Het weer, een echte lentedag vandaag. Zonnig in het zuiden kan het zelfs 20 of 21 graden worden. De rest van het land houdt het op het gaat op 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk. Door de werkzaamheden bij Beverwijk 3 kilometer file. 20 minuten is de vertraging.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 dat Poetin zelf overweegt om dit soort wapens in te zetten. De burgemeester van Borispil, een voorstad van Kiev... doet een oproep aan inwoners en mensen die naar zijn stad zijn gevlucht... om Borispil te verlaten... Volgens hem kunnen Oekraïnse strijdkrachten de stad beter verdedigen als er minder burgers zijn. Twee Zweedse vrouwen zijn overleden nadat ze slachtoffer zijn geworden van een aanval op een middelbare school in Malmö. Scholier van 18 is opgepakt. Hij zou hebben bekend dat hij twee mensen heeft gedood. Het weer, zon bij een graad of 18 en in het zuiden mogelijk nog wat warmer.